Visser met het NOS-journaal. Bij massale protesten in Syrië zijn afgelopen tientallen doden gevallen, ondanks de aanwezigheid van waarnemers van de Arabische Liga in het land. Troepen van president Assad traden hard op, vooral buiten het zicht van de 60 waarnemers. Maar volgens activisten moeten ze op sommige plaatsen wel iets gehoord of gezien hebben. Ook zouden waarnemers gewonden hebben bezocht in het ziekenhuis. De aanwezigheid van de delegatie heeft veel Syriërs aangemoedigd om de straat op te gaan. In verschillende steden werd na het vrijdaggebed door honderdduizenden mensen betoogd, veel meer dan op voorgaande vrijdagen. In de voorstad van Damascus bezocht een van de waarnemers een moskee die vol zat met tegenstanders van president Assad. Ze zei tegen de menigte dat het doel van de Arabische Liga niet is om Assad weg te krijgen, maar om het geweld in Syrië te beëindigen. In Rotterdam heeft brand gewoed in een seniorenflat in de wijk Kralingen. Het vuur ontstond rond 11 uur s avonds. Al snel stonden twee woningen op de derde verdieping in brand. Zeven bewoners zijn met ademhalingsproblemen naar het ziekenhuis gebracht. 25 anderen werden opgevangen in een verzorgingshuis in de buurt. Rond half 1 gaf de Rotterdamse brandweer het zijn brandmeester. In New York hebben leiders van 15 moslimorganisaties een interreligieus ontbijt met burgemeester Bloomberg geboycott. Ze protesteren daarmee tegen de behandeling van moslims door de politie. In een brief schrijven de islamitische leiders dat moslims sinds de aanslagen van 11 september 2001 anders worden behandeld. De politie zou vanwege de strijd tegen het terrorisme de burgerrechten van moslims schenden en racistisch optreden. Burgemeester Bloomberg heeft de politie altijd verdedigd en wijst de beschuldigingen van de hand. De gemeente New York zegt dat er in totaal 368 mensen met de burgemeester hebben ontbeten, waaronder ook vertegenwoordigers van andere moslimorganisaties. Het weer, vannacht bewolkt en regen, overdag grijs en druiderig en een graad of 7. Ook tijdens de jaarwisseling kans op regen.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 Hmm. if a man wants the power to build the highest tower, than that ashes wenst u allemaal fijne dagen en een voorspoedige start.